Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tijdens de coronapandemie is de oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond groter dan die onder mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit CBS-cijfers. In de eerste zes weken van de uitbraak overleden zo'n 47% meer mensen met een niet-westerse migratieachtergrond dan normaal. Bij mensen met een Nederlandse achtergrond was dat 38%. Mogelijke oorzaken zijn een taalachterstand en sommige ziekten zoals diabetes en overgewicht die vaker voorkomen bij bepaalde bevolkingsgroepen. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is de afgelopen dag met 53 toegenomen. heeft het RIVM e bekendgemaakt. Gisteren kwamen er 28 doden bij. Het totale aantal coronadoden staat nu op 5643. Werkelijke dodental ligt een stuk hoger... omdat alleen de mensen worden meegeteld bij wie corona officieel is vastgesteld. Het RIVM meldt verder dat er ook 35 nieuwe coronapatiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 27. GroenLinks, SP en PvdA willen dat het kabinet snel met een fonds komt om de woningbouw vlot te trekken. Daar zou 4 miljard euro in moeten. De oppositiepartijen denken dat het fonds gevuld kan worden door de verhuurdersheffing op te schorten. Dat zou corporaties de mogelijkheid moeten geven om betaalbare en duurzame woningen te bouwen. De partijen willen ook dat de huren worden bevroren. Op onder meer de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug mag vanaf maandag geen sproeiwater meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft het verbod ingesteld vanwege de droogte van de afgelopen maanden. Als beken en sloten droogvallen en het grondwaterpeil zakt... ontstaat onder meer schade aan de natuur en verslechtert de waterkwaliteit. Vooral in het oosten en zuiden spelen de problemen. Het weer geleidelijk stapelwolken en in de noordelijke helft van het land mogelijk een bui bij 12 tot 16 graden. Vanavond klaart het flink op en vannacht koelt het af naar 1 tot 7 graden. In het weekend zonnig, alleen in het noorden kan een bui vallen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta que yo siempre canto. cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre canto. se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. sempre cantar too. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm the best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with a nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, million dollar bow. That's whiter than Westfield and Dolly Throw. The phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide was red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a hit head. Killer with the B, I know killers in the street. Still to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit, trying to ask me shit. You should take 4B and think before you fuck with little skateboard B. y'all knew that. The big boss dog, yeah, I had to do that. I keep a blue flag hanging on my backside, but only on the left side. Yeah, that's the crib side. Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. Two, if it, if it, one, yep, three. S is double O P D O double G. I can't take it, just break it, and when I take it, see I specialize in making all the girls get naked. Stand up beside the fire. sizzle. G's to the bisac. Now, ladies, here we guess. And so Sally can wait. She knows it's too late and she's walking on by. My soul. bad boy with a lot of hoes. Drive my own cars and wear my own clothes. I'm tough. I'm a real boss. Big Snoop Dogg, yeah, he's so sharp. On the TV screen and in the magazines. If you play me close, you want a red beam. Oh, you got a gun, so you wanna pop back. AK-47, now nigga, stop that. Cement shoes, now I'm on the move. Your family's crying, now you on the news. They can't find you, and now they miss you. Must I remind you, I'm only here to twist you. Pistol whip you, dip you, then flip you.